Visser met het NOS-journaal. De politie gaat camera's registreren welke auto's voorbijrijden... en controleren of de eigenaren worden gezocht door de politie. De techniek wordt nu gebruikt voor trajectcontroles... of voor het handhaven van milieuzones in grote steden. Volgens de politie kunnen verdachten nu nog onopgemerkt rondrijden... als ze snelwegen mijden. Door de camera's ook op provinciale wegen te plaatsen... is dat volgens de politie zinloos. Bij voetbalrellen in Brussel zijn zeker 22 agenten gewond geraakt. Gisteravond gingen Marokkaanse voetbalfans de straat op... toen Marokko zich had geplaatst voor het WK in Rusland. In het centrum van Brussel gooiden honderden betogers ruiten in... en staken auto's in brand. Ook werden winkels geplunderd. In Nederland greep de ME in toen een groep Marokkaanse supporters... enkele auto's liet stoppen in Den Haag... en de inzittenden van een auto mishandelde zijn twee mensen opgepakt. Op het Mercatorplein in Amsterdam werd met vuurwerk naar de politie gegooid... en ook werd een cameraman belaagd. De Spaanse premier Rajoy is in Catalonië. En dat is voor het eerst sinds hij de regio onder direct bestuur plaatste van Madrid. Hij is aanwezig bij een campagnebijeenkomst van zijn Partido Popular in Barcelona. Op 21 december zijn er regionale verkiezingen in Catalonië. Na het referendum van 1 oktober waren er massale demonstraties in Catalonië... door zowel voor- als tegenstanders van onafhankelijkheid. Omdat het regionale parlement de onafhankelijkheid uitriep... plaatste Gragoy de regio onder gezag van Madrid... en ook werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Het weer stevige buien met kans op hagel en onweer. In het zuiden langduriger regen. In het noorden is er ook wat zon. Bij vrij veel wind is het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp.